Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe informateur moet vandaag aan de bak. Kim Putters gaat onderzoeken wat voor vorm een nieuw kabinet krijgt. Dat is een pittige klus. Mijn collega Wilco Boom legt uit dat de vier partijen... PVV, VVD, NSC en BBB samen nog wel iets willen. Maar hoe dat dan moet, dat is volstrekt onduidelijk. Een meerderheidskabinet zit er in elk geval niet in... want NSC wil per se niet met de PVV in een kabinet. De VVD houdt dat ook af. Een tweede optie, een minderheidskabinet, dat ziet de VVD ook niet zitten. Maar ze willen wel alle vier praten over een zogenoemd extra parlementair kabinet. Een kabinet met een losse binding met de Tweede Kamer. De nieuwe informateur Kim Putters zal eerst moeten vaststellen... hoe de vier partijen aan de onderhandelingstafel zo'n extra parlementair kabinet voor zich zien. Meer landen roepen Israël op om Rafa niet binnen te vallen. Die stad in het zuiden van Gaza is volgens het Israëlische leger de laatste plek waar Hamas groot is. Maar er leven waarschijnlijk ook bijna anderhalf miljoen Palestijnen die geen kant op kunnen. Eerder zeiden Amerika en China al dat ze zich grote zorgen maken. Nu hebben ook Canada, Australië en Nieuw-Zeeland gezegd dat het vechten onmiddellijk moet stoppen. Ook vinden ze dat Hamas de gijzelaars moet vrijlaten. Starters hebben het nog altijd zwaar bij het vinden van een huis. Het AD schrijft dat een hele berg maatregelen om ze te helpen niet of nauwelijks werkt. Om het voor starters wat makkelijk te maken kwamen er allemaal kortingen en vrijstellingen, maar die hebben geen effect. Sterker nog, de bedragen die starters kunnen lenen zijn in sommige gevallen zelfs lager dan een jaar eerder. En een uurtje geleden is er vanuit Florida een maanlander de ruimte ingeschoten. 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go SpaceX, go IM-1 en de Odysseus Lunar Lander. Het is de vierde keer dat een commercieel bedrijf probeert om een ruimtevaartuig te laten landen op de maan. De vorige drie pogingen zijn allemaal mislukt. Als het deze keer wel goed komt, eh, gaat, komt de Odysseus over een week aan. Aan boord zijn camera's die het maanoppervlak moeten filmen, maar ook 125 kleine kunstwerken. En het weer nog grijs en vanochtend regen of motregen. Maar qua temperaturen voelt het vandaag een beetje als lente. Vanmiddag droog met in het zuiden zelfs wat zon. Het wordt 13 tot dik 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het is hier en daar file rijden, eigenlijk een typische donderdagochtendspits... die wel wordt aangevuld door wat drukte vanwege de regen. Eh, op de A2 gebeurde een ongeluk vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht zijn drie rijstroken dicht... en de vertraging is bijna 30 minuten vanaf Breukelen. Verder naar de A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot 20 minuten file... Komt door een ongeluk, de weg is gelukkig weer vrijgegeven. En tot slot nog naar een dagelijkse file op de N201 Hilversum uit Hoorn.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 Een gemiddeld huishouden is dit jaar 220 euro minder kwijt aan de energierekening. Dat is een daling van 12 ten opzichte van vorig jaar, meldt het CBS. De rekening had nog lager kunnen uitvallen als de energiebelasting dit jaar niet was verhoogd. In Brussel komen de defensieministers van NAVO-landen vandaag bijeen. Ze praten onder meer over de oorlog in Oekraïne, de versterking van het bondgenootschap en de begroting. Agressie tegen NS-medewerkers is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt de Telegraaf. NS-personeel deed 1042 keer melding van een strafbaar feit... met name van bedreiging of mishandeling. Het weer, vanochtend nog af en toe regen. Vanmiddag droog en in het zuiden misschien wat zon. Met 13 tot 16 graden is het bijzonder zacht. go. Please don't go. Please don't go. Please don't go.